Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het KNMI geeft voor een deel van het land code oranje af vanwege sneeuwval. Vanaf 8 uur ochtends geldt de waarschuwing voor de provincies Gelderland, Utrecht en Brabant. Vanaf 10 uur ook voor Limburg. Gisteravond en vannacht zijn door gladheid al ongelukken gebeurd, vooral in het westen van het land. Zo raakten in Haarlemmermeer twee auto's te water. Net als gisteren wordt er vandaag gestaakt in het streekvervoer. Vakbond FNV wil daarmee een betere CAO afdwingen. Chauffeurs die geen lid zijn van de bond rijden vaak nog wel. Daardoor waren gisteren regionaal grote verschillen te zien. In Brabant viel driekwart van de bussen uit... terwijl in het noorden van het land veel minder te merken was van de staking. De VS gaat voor 2,5 miljard dollar wapens leveren aan Oekraïne. Het gaat onder meer om zo'n 150 panzerwagens... en veel munitie voor raketsystemen en luchtafweer. Ondanks internationale druk leveren de Amerikanen vooralsnog geen Abrams-tanks... omdat die vrij onderhoudsgevoelig zijn en Oekraïne daar niet de juiste brandstof voor heeft. Zanger en gitarist David Crosby is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met The Birds... en vormde later de groep Crosby, Stills Nash. Vaak ook aangevuld met Neil Young. Hits als Our House en Teach Your Children staan elk jaar in de top 2000. Crosby stond bekend om zijn drugs- en drankgebruik. Hij zat negen maanden in de cel en onderging een levertransplantatie. David Crosby is 81 jaar geworden. Op de Australian Open is tennisser Tellen Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in de derde ronde in drie sets van de Griek Tsitsipas... die in Melbourne als derde is geplaatst. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt de komende uren een buiengebied over het land. Langs de kust valt vooral regen. Landinwaarts valt sneeuw, mogelijk een paar centimeter dik. Voor de provincies Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg geldt dan code oranje. Het wordt maximaal 1 graad in het oosten en zuidoosten tot 5 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Erik Evengroen van de ANWB. E nog twee files te melden in de eh, provincie Noord-Holland. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knoop het Badhoevedorp en knoop het de Nieuwe Meer.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 Vanaf 10 uur ook voor Limburg. Net als gisteren wordt er vandaag gestaakt in het streekvervoer, maar sommige bussen zullen wel rijden. Gisteren waren er regionaal grote verschillen te zien. Op de Australian Open is tennisser Tellen Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in de derde ronde in drie sets van de Griek Tsitsipas... die in Melbourne als derde is geplaatst. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt de komende uren een buiengebied over het land. Landinwaarts valt sneeuw, mogelijk een paar centimeter dik. Het wordt 1 tot 5 graden. There's no way to escape.